Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Thierry Baudet van Forum voor Democratie beschadigt met zijn insinuaties de rechtsstaat en de democratie. Dat zei minister Kaag van Financiën na het debat over de Prinsjesdagstukken. Baudet beweerde dat een geheime dienst Kaag tijdens zijn studietijd in Oxford zou hebben gerekruteerd. Het hele kabinet verliet daarna de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft tot een uur of één vannacht gedebatteerd over de Prinsjesdagplannen. Het ging vooral over de maatregelen om de energierekening betaalbaar te houden. De oppositie vindt dat er te laat wordt ingegrepen. Verder vinden veel partijen dat er meer steun moet komen voor het MKB. Vandaag mag premier Rutte reageren op de kritiek. President Zelensky van Oekraïne wil dat er meer strafmaatregelen worden genomen tegen Rusland vanwege de invasie in zijn land. Dat zei hij tegen de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Verder vroeg hij om meer wapens om Oekraïne te verdedigen en bezette gebieden te kunnen bevrijden. Nederlanders hebben vorig jaar 2,5 miljard euro schade geleden door criminaliteit. Dat blijkt uit de veiligheidsmonitor van het CBS en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Van alle delicten kwam fraude bij online aankopen het vaakst voor. Het landelijke watertekort is voorbij door de regen die de afgelopen weken is gevallen. Doordat het minder droog is, kunnen er meer schepen door de sluizen. Maar dat is nog niet mogelijk in de Maas in het zuiden van het land en bij IJmuiden. Daar staat het water niet hoog genoeg. Bijna 200 grienden die gisteren aanspoelden op het Australische eiland Tasmanië zijn doodgegaan. Nog maar 35 van deze walvissen zijn in leven. Een belangrijke oorzaak zou de stevige branding zijn aan de westkust waar de dieren zijn gestrand. Mogelijk trekken de walvissen voor voedsel naar de kust. Het weer, het is fris met hier en daar mistbanken. Vanmiddag is het zonnig en droog. Later kunnen er wel buien vallen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Hoewel veel files intussen zijn opgelost, staat het nog wel vast bij Amsterdam door een ongeluk op de A10. Het ging mis op de ring Noord richting Zaanstad. En je hebt daarvoor knooppunt Koenplein een kwartier vertraging. En door dat ongeluk zijn er twee rijstroken dicht. Op de A5 heb je daardoor ook nog vijf minuten oponthoud richting Amsterdam. Dat is voor de aansluiting met de A10. En er staat nog file op de A27 van Almere naar Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweert.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 Baudet beweerde in het debat over de Prinsjesdagstukken dat een geheime dienstenminister tijdens haar studie zou hebben gerekruteerd. President Zelensky van Oekraïne heeft de VN gevraagd om een speciaal tribunaal... om Rusland ter verantwoording te roepen voor de inval in zijn land. Ook zei hij dat Oekraïne meer wapens nodig heeft. En het landelijke watertekort is voorbij door de regen die de afgelopen weken is gevallen. Er kunnen meer schepen door de sluizen, behalve in de Maas in het zuiden en bij IJmuiden.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 I'm in love only, girl, them love only, girl, them whiny, whiny, whiny. Love only, girl, them love only, girl, them love only, man with them body. Them a me know love only, girl, them love only, girl, them jumpy, jumpy, jumpy.